een Klomp met het NOS-journaal. In Oekraïne wordt gesproken over een aanstaande ontmoeting... tussen de presidenten Zelensky en Poetin. Volgens een van de Oekraïense onderhandelaars... zijn de ontwerpdocumenten voor een vredesverdrag in een vergevorderd stadium. Dat meldt persbureau Interfax Oekraïne. De ontmoeting is zeer waarschijnlijk in Turkije, zegt een onderhandelaar. Het Russische persbureau RIA Novosti meldde juist dat Rusland verder wil onderhandelen in Belarus. Volgens de woordvoerder van het Kremlin waren gesprekken met Oekraïne tot nu toe niet makkelijk... maar is het belangrijk dat ze doorgaan. De Britse regering reageert geschokt op de beelden van vermoorde burgers op straat in steden bij Kiev. De burgemeester van Butsja zegt dat in zijn stad meer dan 300 inwoners om het leven zijn gebracht. Hij zei eerder al dat de straten vol liggen met lijken. De Britse minister Truss van Buitenlandse Zaken noemt het weerzinwekkend. Een week voor de Franse presidentsverkiezingen beginnen... heeft president Macron een grote campagnebijeenkomst gehouden. In een rugbystadion bij Parijs beloofde hij kiezers een koopkrachtbonus... en meer sociale rechtvaardigheid. Hij noemde het oneerlijk dat werkende mensen hun hele salaris kwijt zijn aan tanken en winkelen... En daarom beloofde hij werknemers een belastingvrije bonus die kan oplopen tot 6000 euro. Macron staat aan kop in de peilingen, al is zijn belangrijkste uitdager, de rechtspopulistische Marine Le Pen, aan een opmars bezig. Op treinstation Rotterdam-Blaak is een man van 20 neergestoken en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de trein zouden drie mensen ruzie hebben gekregen. Op het perron ontstond een vechtpartij waarbij de man werd neergestoken. Twee verdachten, een man en een vrouw, gingen er vandoor en zijn nog voortvluchtig. Het weer een heldere nacht. Het gaat 1 tot lokaal 6 graden vriezen.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 Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het allerliefste sta ik op weg Doe ik alles op de pof, van met alle respect Dik altijd niemand, en ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. leek zo zij Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld Pizza met ananas is maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook los zoete witte wijn en die pizza met ananas Ik ben zo op afgeknapt with the sound.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 Everybody. kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar? troosten. Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? de wereld gek. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zo mooier zou zijn.